4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Nog één verdachte zit vast in verband met de ongeregeldheden... bij een bijeenkomst van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet in Den Haag. Vier andere Hagenaars werden eerder vrijgelaten. De bijeenkomst liep vrijdagavond uit de hand. Ruiten werden ingegooid, auto's vernield en er werd vuurwerk afgestoken. De vijf mannen die werden opgepakt zijn tussen de 13 en 37 jaar. In Limburg wordt voorlopig geen water uit de Maas meer gebruikt voor drinkwater... want er zit te veel landbouwgif in de rivier. Het gif komt uit België en werd tien dagen geleden ontdekt. De waterleidingmaatschappij Limburg zegt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over het drinkwater... en gebruikt voorlopig water dat is opgespaard in een groot bassin. In Denemarken zijn Joodse graven vernield. Ruim 80 graven in de plaats Randers zijn beklad met groene verf. Ook zijn stenen vernield. De burgemeester noemt het een laffe daad. Politici wijzen erop dat het vandalisme samenvalt met de herdenking van de Kristalnacht. Daarbij werden in 1938 in Duitsland op last van de nazi's winkels en eigendommen van Joden vernield. In Sint-Petersburg is een Russische hoogleraar uit een kanaal gevist... die twee vrouwenarmen in zijn rugzak had. Volgens diverse media probeerde hij de lichaamsdelen te dumpen... maar was hij zo dronken dat hij zelf in het water viel. Hij had ook een wapen bij zich. De hoogleraar is een historicus van 63 jaar en een groot kenner van Napoleon. Hij had een relatie met een oud-studente van 24. Bij de hoogleraar thuis lag het lichaam van de vrouw zonder armen en zonder hoofd. Een man uit Callens Oog is gisteravond bij het afsteken van vuurwerk zwaar gewond geraakt. Het vuurwerk ging af toen hij het nog in zijn handen had. Een van zijn handen is hij kwijt. Vrienden hoorden de knal en waarschuwden de ambulance. Wat voor vuurwerk het was en wat er precies misging is nog niet bekend.